We leefden in duistere jaren. De oorlog die duurde zo lang. Wanneer zou het einde eens komen? Die vraag maakte ons toen zo bang. Toen kwamen de parachutisten. We dachten we worden bevrijd. Het bleek dat ze zich een brug vergisten geen eind aan de strijd. Ze gingen een brug Ze kwamen in grote getalen en zweefden daar hoog in de lucht. De Duitsers en vele verraders, die sloegen gehaast op de vlucht. ging fout, onze hoop was voorbij. Ze gingen één brug te ver, één brug te ver, en werden door de vijand opgewacht. Ze gingen één brug We zijn het al bijna vergeten. De honger, de angst en het verdriet. Maar zij die daar hebben gestreden, de Tommies vergeten we niet. Ze liggen bij Arnhem begraven. Ze kwamen van her en van der. Ze gingen in brug te ver,